Ja, ik begon natuurlijk zoals altijd bij een eh, jazzprogramma met Close to You, gezongen door Dana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, luisteraars, ik eh, ben gewoon mijn, mijn platenbox ingedoken en ik heb van alles oud en nieuw heb ik gepakt. En afgelopen zondag was ik jazz in de kroeg bij. Prachtige jazzmuziek. U heeft werkelijk wat gemist. Alhoewel het best mooi weer was. Trouwens, dat is het vandaag ook. Dus we gaan er een zonnig programma van maken. Daar werd een, eh, een ballet op de vibrafoon gespeeld. En ik denk, goh, wat een prachtig stuk muziek is dat. Het is ooit geschreven door, ehm, door Rogers en Hart. En eh, ja, dan kwam ik toch weer terecht bij geen vibrafoonist, maar bij een trompetist die ook de gewoonte had om te, zongen, te zingen.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 Schitterend stuk muziek en eh, eigenlijk al op diverse, diverse wijze gebracht, maar dit is toch ook een mooie versie. Trouwens, dit waren de opnames uit 1976 uit de boerenhofstede in Laren. Ja, er zijn een hele serie cd's, komt er op dit moment op de markt van allerhande artiesten en dit is er zo één. Trouwens, eh, Chad Baker, die natuurlijk de trompet eh, bespeelde en ook nog wat zong, werd begeleid op de fluit door Jacques Pelser, op de piano Harold Danko en op de bas Cameron Brown. Ja, en uh, luisteraars, het is natuurlijk, vandaag is het schitterend weer en het wordt vanmiddag heel mooi weer. Maar u zit natuurlijk lekker aan het ontbijt en u kijkt naar de zon en u luistert naar ZFM Jazz. Ik heb een stuk uit, het lijkt wel zomer zou je haast zeggen. Ik heb een stuk uitgezocht ja, eigenlijk een combinatiesong is het. Van eh, Jackie Kane en Roy Croll die, die zingen. En Paul Desmond die bespeelt zoals gebruikelijk de alt. Ik heb een stuk uitgezocht van uh, Brubeck. dat heet Summer Song. En natuurlijk de cursus die hebben Summertime gemaakt. Daar maken deze drie artiesten een feestje van. Luistert u naar Jackie Kane, Roy Croll en Paul Desmond. summer day Silent, cause there's just too much to say Still, and warm and peaceful Even clouds that may drift by Can't disturb our summer sky I'll take summer, that's my that I can say that I love a summer day. I hear laughter from the swimming hole. Go To My Head. Ja, luisteraar, zo kan alleen de alt van de Paul Desmond eh, klinken. Schitterend gespeeld. Hij werd begeleid door Mel Jackson op de vibrafoon, John Lewis piano, Percy Heat op de bas en Connie Kay op de drums. Te weten het Modern Jazz Quartet in de aloude bezetting. Trouwens, het was ook een opname uit 1971. Dus dat is alweer een poosje geleden, maar nog steeds schitterende muziek. Ja, wie ook schitterende muziek maakt is een trombonist. En dat is Phil Abraham. Hij was drie maanden geleden, toen was het nog koud. Het is vandaag mooi weer. Was hij in Zandvoort en hij speelde de sterren van de hemel. Het ijs van de ramen. En ehm, hij heeft diverse... Het is een Belg. Het is, hij heeft diverse cd's gemaakt. En ik wilde een stukje laten horen van een cd... waarin die, de, ehm, eh, de compositie van John Lennon en Paul McCartney... Eh, als voorbeeld neemt. Ik heb gezongen, ik heb gekozen voor Eleonor Rigby. Luistert u naar Phil Abrams op zijn trombone. La Fin de Geraniums. Het was een, eh, een stukje geschreven door Phil eh, Abraham. En die natuurlijk ook de trombone eh, bespeelde. Maar hij zong of Neurie er ook nog een beetje bij. Ik hoop dat u dit stuk muziek leuk hebt gevonden. Ik vond het in ieder geval wel leuk. Hij werd begeleid door Frederik Varel op de gitaar. Sebastian Kooijmans op de bas. En Luc van der Bos op de percussion. Ja luisteraars. En... Ehm, ja, dat was instrumentaal. Ik ga verder met heel, heel iets anders. Een gitarist die ook nog kan zingen. En hij wordt begeleid door Ron Kuber op de bariton. Luister u naar het, een stuk ooit geschreven door de Curswins. A Foggy Day in London Town. George Benson. One, two, three, four. a foggy day in London town had me low, had me down. I viewed the morning with much alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered would this dream last, but the age of miracles hadn't passed. Then suddenly I saw you there And in that foggy London town The sun was shining everywhere A foggy day in London town Had me low, had me down I view the morning with much alarm The British Museum had lost its charm How long I wonder? Would this dream last But the age of miracles Hadn't passed Then suddenly I saw you there And in that foggy London town The sun was shining everywhere Thank had me low, had me down. I knew the morning will much alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wonder would this dream last? But the age of miracles hadn't passed. and suddenly I saw you there, and in that foggy London town, the sun was shining everywhere everywhere, everywhere, everywhere ja luisteraars en eh, zo met, eh, zitten we met Jean-François Prins op de gitaar in het prachtige Sunday My Prince Will Come. Zitten we alweer tegen de klok van 11 en zit het eerste uur CFM Jazz op deze prachtige zondagmorgen er alweer op. Ja, eh, we gaan nu natuurlijk naar nieuws en reclame, maar daarna zijn wij weer terug met ZFM Jazz op deze prachtige zondagmorgen.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 Ze konden volgens het Openbaar Ministerie nog niet worden geborgen... zolang het technisch onderzoek nog liep. Forensisch experts zijn de hele nacht in Alphen aan het werk geweest... Een uur geleden begon in de Goede Herderkerk een dienst waarbij in het begin werd stilgestaan bij het drama van gisteren. Enkele honderden mensen wonen de kerkdienst bij. Gisteren schoot een man van 24 aan het begin van de middag met een mitrieur om zich heen. Zes mensen kwamen daarbij om het leven. De dader schoot zichzelf door het hoofd. Het motief van de schutter is onbekend. Hij heeft een afscheidsbrief geschreven, maar daar is volgens het Openbaar Ministerie niet uit op te maken waarom hij dit heeft gedaan. In Japan keren veel geëvacueerden terug in de gevarenzone rond de kerncentrale in Fukushima. Ze willen er persoonlijke eigendommen ophalen. Sommige inwoners zeggen dat ze dat wel moeten doen, omdat ze niet door de overheid worden geholpen om een nieuw bestaan op te bouwen. Vanwege het stralingsrisico zijn mensen in een omtrek van 20 kilometer rond de centrale geëvacueerd. Bijna een maand na de verwoestende aardbeving en tsunami zitten nog 150.000 Japanners in opvangcentra. Louis van Gaal is ontslagen als trainer van Bayern München. Dat melden Duitse media. Van Gaal zou de club aan het einde van dit seizoen verlaten vanwege tegenvallende resultaten, maar moet nu per direct weg. De clubleiding heeft besloten tot het ontslag na het gelijkspel gisteren tegen Nuremberg. Daardoor heeft Bayern een achterstand van 6 punten op de nummer 2, waardoor de kans op een plaats in de voorronde van de Champions League nagenoeg is verkeken. Het weer, veel zon bij temperaturen tussen de 14 en 21 graden. Ook morgen zonnig en warm, daarna wisselvallig en gemiddeld 14 graden. Dit was het Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht